Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk overleg vanmiddag in Den Haag. De fractievoorzitters van de vier regeringspartijen komen straks bij premier Schoof op de koffie... om het te hebben over asiel. Het gaat dan vooral over de manier waarop het strengere beleid dat het kabinet wil voor elkaar moet worden gekregen. Via gewone wetten of via een noodwet. Een cruciaal overleg, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Want het kabinet zou er zelfs over kunnen vallen. Ja, in theorie kan dat zeker nog. Want het conflict eh, is, is hoog oplopen en hoog opgelopen en ook principieel van aard. Maar op dit moment heeft geen van de partijen echt iets te winnen... bij een kabinetscrisis of bij nieuwe verkiezingen. Nou, als de fractieleiders eruit komen met elkaar... moeten ook de ministers komende vrijdag nog akkoord gaan met wat er is afgesproken. Nederland moet zo snel mogelijk een onafhankelijke Palestijnse staat erkennen. Dat zegt een club die Nederland adviseert over het buitenlandse beleid. Een opvallend advies, nu de vrede in het gebied verder weg lijkt dan ooit. Dat zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Door nu in te zetten op een zo spoedig mogelijke erkenning van de Palestijnse staat... kan volgens de adviesraad Nederland uh, eraan bijdragen dat dit idee levend wordt gehouden... juist in deze tijd van een oorlog. Eh, en daarmee ook tegelijk duidelijk maken aan zowel Israël en de Palestijnen als aan de regio... dat dit nog altijd de gewenste uitkomst is van wat er moet gebeuren. De club zegt ook dat Nederland zich actiever moet inzetten... voor een staakt het vuren in Gaza en Libanon. Er zijn steeds minder kroegen in ons land. Het CBS houdt het bij en zegt dat er elke week gemiddeld drie cafés sluiten. Het heeft volgens deskundigen te maken met de hogere leeftijdsgrens voor alcohol en de coronapandemie. Veel cafés worden omgebouwd tot koffietentjes en lunchrooms. Er zijn zo'n 8000 bruine kroegen over. En PSV PSG in de Champions League is geëindigd in 1-1. De ploeg uit Eindhoven kwam voor, maar incasseerde in de tweede helft de gelijkmaker. Daarna volgde een spannende slotfase, zegt PSV'er Boskakli. Crazy, it was uh, just a ping pong. We just tried to put the ball away. We lost a bit our football, but at the end, yeah, we kept uh, the draw here. It was really important for us. En dus konden ze tevreden in de bus stappen voor de terugreis vanuit Parijs. Het weer nog vanochtend fris en mistig. Vanmiddag breekt het open en is er behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het verkeer langzaam... tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 11 kilometer met 10 minuten vertraging. A22 van Beverwijk naar Velzen voor Knopend Velzen 4 kilometer...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 But in return, all you could say Was, hi George, meet my fiance." Guns, guns, having some fun Crazy ladies, keep them on the run Wise guys realize there's danger in emotional ties. See, single and free, no fears, no tears What I want to be want to take a look at you.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 To the men were clouded. Then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you, there's nothing in the world that I can't do. Say we get together tomorrow too. I wanna get with you.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 Een jaar eerder was dit nog 3%. Bij een vuurgevecht in Mexico zijn maandag 19 mensen gedood. Waarschijnlijk waren het leden van een drugskartel. De leider is gearresteerd, meldt het Mexicaanse ministerie van Defensie. Bij de nieuwe noodopvang in Uggelen hebben voor het eerst asielzoekers overnacht. Ze zijn gisteravond vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel per bus naar de nachtopvang gebracht. Dan het weer. Eerst mistig op veel plaatsen. Daarna wordt het steeds zonniger bij ongeveer 15 graden. the world But it flew away from her reach So she ran away in her sleep get so A child in the world.